7 uur. met het NWS Journaal. Australië, Indonesië en Maleisië testen een beter volgsysteem voor vliegtuigen... vanwege het toestel van Malaysia Airlines dat bijna een jaar geleden verdween. Bij het nieuwe systeem geven vliegtuigen elk kwartier hun positie door... waardoor de luchtverkeersleiding sneller kan reageren op bijzonderheden. Het verdwenen toestel van Maleisië gaf maar één keer per uur zijn positie door. De Russische onderzoekers van de moord op de politicus Nemtsov zeggen dat ze rekening houden met verschillende scenario's. Zo zou de aanslag op Poetins tegenstander door andere tegenstanders van de president gepleegd kunnen zijn. Om vervolgens de Russische regering de schuld te kunnen geven. Ook zou de aanslag te maken kunnen hebben met het liefdesleven van Nemtsov of met moslimextremisten. Venezuela heeft een aantal Amerikanen opgepakt op verdenking van spionage. Volgens president Maduro proberen ze Venezolanen in te palmen om een staatsgreep te plegen. De president kondigde verder aan dat veel Amerikaanse diplomaten en politici niet meer welkom zijn. Als vergelding voor een aantal prominente Venezolanen die de VS niet meer in mogen. Een 24-jarige Nederlander zit in de cel in de Amerikaanse staat Wisconsin... omdat hij een meisje van 18 zou hebben gestokt, meldt een lokale Amerikaanse krant. De man uit Nieuw-Vennep leerde het meisje kennen via internet. Nadat ze het contact een paar maanden geleden verbrak... zocht hij haar onaangekondigd op in de VS. De man kan 3,5 jaar cel krijgen. In de Amerikaanse stad Phoenix heeft een te vroeg geboren baby... zes dagen na zijn geboorte een nieuw hart gekregen. De ouders hebben twee maanden na de harttransplantatie... op de Amerikaanse tv gezegd dat hun zoon in goede conditie is. Het jongetje werd geboren met een veel te groot eigen hart. De artsen dachten dat hij zou sterven, maar binnen een paar dagen was er een donorhart beschikbaar van een andere baby. Het weer, het regengebied van vannacht trekt de komende uren weg naar het oosten.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 myself. I'm so pretty. I'm too hot. hot Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.